How do you like your eggs in the morning? Goedemorgen, ZFM Jazz op zondag luisteraars. Welkom weer bij de nieuwe aflevering van ZFM Jazz. Een van de langst lopende programma's op eh, ZFM. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Hans Rijmers en Peter den Boer. Hans Rijmers, hartelijk welkom vandaag eh, in deze club. Hans eh, kennen wij natuurlijk als eh, voorzitter van de stichting Jazz in Zandvoort. De stichting die met een uh, ongelooflijk energie al ongelooflijk veel jaren eh, de jazzconcerten op zondag organiseert in gebouw De Krocht. En ik heb Hans gevraagd om vandaag hier mee te doen met het vullen van het programma. En dat is niet alleen een heel goed idee dat hij hier verschijnt, maar ook heel spannend. Want we hebben afgesproken dat wij niet gaan vertellen wat we in elkaars, wat in onze eigen platenkoffertjes hebben. Dus eh, Hans, welkom. Goedemorgen. <laughs> En ehm, ehm, wat ik graag wil weten is eh, wat jij eh, in je, als eerst op de draaitafel hebt gelegd. Nou, dat komt eigenlijk een beetje omdat de jazz in, laten we zeggen in Hilversum, in Medialand, een beetje dreigt, dreigt te versloffen. Radio 6 is er niet meer. Dat is jammer. Ja. Maar die hadden daar vroeger wel fantastische programma's. De gezamenlijke presentatoren, die daar allemaal eh, hun programma's deden... die hebben een cd samengesteld. En daar heb ik er één van gekozen. En dat is de keuze van uh, Code Kloet. En die had toen op die cd gekozen voor... en ik ben het helemaal met hem eens. Het jazzorkest van het Concertgebouw met Stochela Rosenberg... en die spelen dan Dark Eyes. Wat we heel goed kennen uit allerlei uitvoeringen. <laughs> maar deze is toch ook wel heel bijzonder. Nou, we gaan luisteren Dark Eyes. terecht applaus, Hans, voor uh, eh, het eh, Rosenberg Trio. Nee, alleen Stochelo oh, Rosenberg. alleen, hij, oké. Ja, met het, uh, met het jazzorkest. Ja, het is een wat heftig begin op de zondagochtend. Het was toch iets heftiger dan ik, dan ik had verwacht eigenlijk. Maar ja. Zijn allemaal wakker. Ja, allemaal wakker. En, en dit is een fantastische muzikant. Hè? Die, die, ja, we hebben hem pas nog gezien, hè? Ja, is de... Ehm, volgens mij is er pas een film uitgekomen over Django Reinhardt. Ja een, een Amerikaanse film waarbij uh, het Rosenberg trio of, of eh, nou- Rosenberg de, de muziek mocht verzorgen. Ja, hij heeft eh, de muziek gemaakt en, en de, de, acteur heeft het dan gespeeld. Ja. Maar ik begreep dat... de handen van... Ja, dat het, dat het niet zijn eigen handen waren die daar speelden. Nou lijkt me dat ook heel erg moeilijk. Ja. Of, je moet dat of je moet daar ontzettend goed op studeren. Maar dit is wel een, eh, dit is wel een fenomeen. Nou, leuk. En het is geweldig. Om, en hij is overigens ook al een keer in, eh, in, uh, lang geleden in de, in de krocht geweest, hè? Is ja, Ja, ja, ja, ja, Dus misschien moeten we hem maar weer eens een keer vragen. Nou. Zou wel aardig zijn. Ja. hebben we weer een volle tent. Net zoals vorige week bij uh, Edwin Rutte. Ja. Ehm, ik ga in de sfeer, laat ik zeggen, in de sfeer van Zwarte Augen, Dark Eyes, ga ik iets de draaitafel leggen. Dat is de, zijn Nederlandse jongens. Eh, van Enkhuizen, die speelt eh, op een knopaccordeon. De fantastische eh, toetsenman Bert van de Brink, die speelt Hammond en piano. En Pierre Courbois, die speelt op het slagwerk. En dat is een beetje, in, het past wel een beetje na de door, het door jou gekozen Dark Eyes. Dit is Melanco. Zo, Van Enkhuizen, Bert van der Brink en Pierre Courbois... van het eh, album Wolts Hot. En ik kijk nu naar eh, Hans, Hans Rijmers... die vandaag eh, de mede-presentator is. En ik ben heel benieuwd, Hans, wat jij nu gaat draaien. Nou, we hebben natuurlijk een heleboel, heleboel crooners. Hè? Daar gaan we niet over beginnen. Frank Sinatra, we kennen het allemaal. Frank Sinatra, El Martino en, en, en Tony Winnet. Maar er is er nog wel één. Met Dusk en daar horen we niet zo vreselijk veel van. En heeft ook wel wat nummers opgenomen die niet zo bekend zijn... die niet echt uit het American Songboek komen. En één daarvan is eh, Tangerine. Geschreven door? Door Johnny Mercer. Eh, uit 1939. Eh, het nummer is ontzettend oud. Ja. Maar het klinkt zo ongelooflijk lekker. Nou, we gaan luisteren met Dusk. Ja. Tangerine, she is all they claim. With her eyes of night and lips as bright as flame. Tangerine, when she dances by. Senorita stare and caballero sigh. And I've seen toast tangerine Raised in every bar across the Argentine Yes, she has them all on the run But her heart belongs to just one Her heart belongs to Tangerine passes by. Senorita staring, caballero sigh. And I've seen toasts to tangerine raised in every bar across the Argentine. Yes, she's got them all on the run, but her heart belongs to just one her heart belongs to Tangerine Tangerine She is all they say With masquerade eyes and chapeau by the shade Tangerine With her lips aflame If the color keeps Louis Philippe's to blame baby, and I've seen clothes on tangerine where the label says from Macy's mezzanine. Yes, she's got the guys in a whirl, but she's only fooling one girl. She's only fooling Tangerine. Yes, she's got the guys in a whirl. But she's only fooling one girl. She's only fooling Tangerine. Ooh, Tangerine. Tangerine. Tangerine. blijf vinden dat live-opnames toch ook altijd wel een eh, streepje voor hebben. Want dan waan je je toch eh, een beetje in de, in de ruimte waar gespeeld wordt. In dit geval door Sony Stit met het nummer Old Folks. Hans Rijmers. Ja. Wat ga jij ons laten horen? Nou, dat van die, uh, die live-opnames, dat vind ik ook hoor. Daar kun je wel een dag aan wijden met alleen maar live-opnames. Het geeft toch veel meer sfeer. Dat is ook veel leuker dan, dan, uh, dan uh, de studioopnames met 25 keer overdoen... en er is de vast al eentje goed. Eh, ik heb Sabine Kulig. En die is ook een keer in de, in de krocht geweest, lang geleden. Maar in dit geval met Adam Rafferty. Nooit van gehoord. Nee. Sabine Kullig wel, Adam Rafferty niet een formidabel gitarist. Ik heb geprobeerd op te zoeken of het toevallig familie is van eh, Jerry Rafferty. Die we allemaal kennen hè, uit, de mhm. pop, eh, uit de pop Nou, dat heb ik niet kunnen vinden. Maar dat neemt niet weg dat dat gitaarspelen kennelijk wel eh, in de genen zit. Maar dit is dan Ain't No Sunshine. En we kennen dat allemaal van... Uh, Nina. Ja. En van Bill Withers. Ja. als schrijver. Maar hier op een geweldige manier verjest door Sabine Kulig en Adam Rafferty. Ja, Sabine Kulig en Adam Rafferty. Ain't No Sunshine. Ehm, vandaag, dames en heren, luisteraars... Ehm, is de medepresentator Hans Rijmers, zoals ik zei. Die is voorzitter van de stichting Jazz in Zandvoort. En ehm, ik kwam erachter dat eh, als je hier platen draait... Eh, van welke eh, Nederlandse groep of, of van welk Nederlands jazz combo dan ook... dat je eigenlijk altijd maar op al die stukken eh, muzikanten tegenkomt... die hier allemaal als solist geweest zijn, Hans. Ja, een heleboel wel. Ja, en dat, dat, eh, eh, maar ja, hoe meer jaren we doorgaan... des te groter wordt die kans natuurlijk. Ja. Want er komen er alsmaar meer. En, en dit is nu het vijftiende seizoen. En dat zijn er negen... Ja, ja. Negen uitvoeringen in een seizoen. Ja. Dus dat zijn natuurlijk een heleboel. Maar eh, ik roep wel eens eh, met een soort misplaatste arrogantie van... je carrière begint pas als je in de krocht bent geweest. En dan vind ik van, daar moeten we ook gewoon volhouden. Dat dat, absoluut, <laughs> dat, zo is. nee hoor, dat is natuurlijk wel flauwekul. Maar eh, als je kijkt naar, naar de site en, en je ziet dan wie er aan het verleden allemaal geweest zijn... Ja dan waren dat uh, 10, 12 jaar geleden jonge honden... wat nu gevestigde namen in de jazzwereld zijn. Ja. Nou, eh, Rick Mol, Joris Roelofs, eh, eh, noem ze allemaal maar op. Ik, ik ga nu een, een stukje draaien. Ehm, en de bezitting van deze groep... En dan moet jij zeggen of die allemaal al in de kroeg zijn geweest. Joost Patrochka op de drums. Niet geweest. Ruud Jacobs Rob van Kreeveld. Ja, die wel. Peter Niewerf. Ja. Ronald Douglas. Allemaal, die zijn geweest. Nou, ja, zijn drie van de vijf geweest. Kijk, nou, dat, bedoel ik maar. Is goede score. Ronald Douglas, die wordt begeleid door de heren die we net genoemd hebben. En eh, het nummer heet No Moon at All. No moon at all, what a night Even lightning bugs have dimmed their light. Stars have disappeared from sight, and there's no moon at all. Don't make a sound, it's so dark. Even Fido is afraid to bark. What a perfect chance to park, and there's no moon at all. Should we want atmosphere? for inspiration, dear. One kiss will make it clear that tonight is right and right, moonlight might interfere. No moon at all up above. This is nothing like they told us of. Just to think we fell in love and there's no moon at all. No moon at all, what a night even lightning bugs have dimmed their light. Stars have disappeared from sight, and there's no moon at all. Don't make a sound, it's so dark. Even Fido is afraid to bark. What a perfect chance to park, and there's no moon at all. Should we want atmosphere? for inspiration, dear. One kiss will make it clear that tonight is right and bright moonlight might interfere. No mood at all up above. This is nothing like they told us of. Just to think we fell in love and there's no moon at all. streets of dim daylight. Stars have disappeared from sight, and there's no moon at all. Don't make a sound, it's so dark. Even Fido is afraid to bark. What a perfect chance to park, and there's no moon at all. Should we want atmosphere? for inspiration deep we will make it clear that tonight is right and bright light might interfere. No moon and all up above. This is nothing like they told us of. Just to think we fell in love and there's no moon at all. And there's no moon at all. No moon. Douglas met een, Nederlandse begeleiding. No Moon at All. We gaan nu eh, volgens mij naar eh, iets heel bijzonders. Ja, Hans? Ja, nee, dat, dat klopt. Eh, we hebben natuurlijk een heleboel, we kennen een heleboel big bands. En, en de Count Basie en de Duke Ellingtons. En, en nou, noem ze allemaal maar op. Maar Michel Legrand, fantastische orkestleider. Heeft ook prachtige melodieën gecomponeerd. Hè? Eh, de, volgens mij de, eh, ja, hij heeft allemaal beroemde dingen gedaan, maar de Windmills of Your Mind is natuurlijk een... Ja, ja, ja. ja, en uh, Le Paraplu de, de Cherbourg, om niet te vergeten. Hoort ook een prachtige film bij. Maar in dit geval was hij in Amerika neergestreken in 58, om precies te zijn. Op 30 juni. En dat is mooi, dat weten we niet, maar dat kunnen we dan lezen. En heeft daar een big band samengesteld. En met niet de minste Amerikaanse... Zat eh, ja, dat, dat, Donald Byrd erbij? Ja, en, en, en eh, eh, Jimmy Cleveland en Phil Woods en Art Farmer. En fantastische dingen. Maar waar het eigenlijk om gaat, en dat is ook de reden om het, om het uit te zoeken. Dit is een compositie van Bix Beiderbecke. En Bigs Beiderbecke, een, van, de eerste jazz-trompetisten, heel lang geleden. Film, film van gemaakt. Kirk Douglas in de hoofdrol als Bix Beiderbecke. Hij is heel jong gestorven. Eh, de, de film vroeger gezien, hè? Eh, de, heel veel indruk gemaakt. Dat hij vlak voordat hij doodging, kon hij die ene hoge noot op die trompet halen. Die hij nooit kon halen, ja. Ja, waar toch, eh, nou ik denk de helft met de tranen in de ogen de bioscoop uit, uitliep. En ja, eh, als je 13, 14 jaar bent, maakt het wel heel veel indruk. Dus dat, dat vergeet je dan ook niet zo makkelijk meer. Maar Bix Buitenbeek heeft niet zo gek veel gecomponeerd. Maar dit is er één van. En mm, ja, hoe, de naam, ja, in een mist. En dat is het ook wel een beetje bij hem gebleven. Een beetje een carrière die een beetje in een mist zat. Oké. Eh, het orkest van Michel, Michel Legrand. Ja. ja. voegen we, daar hebben we niks meer aan toe te voegen, Hans. Hoezo mist? Zo. <laughs> ja. Bracht de, het, de Big Band van Michel Legrand een opname uit... 58. 58. Ja, ja. Ik heb een opname hier uit 56. En dat is een, uh, een plaat, de British Modern Jazz Scene 56. En eh, dat is, eh, daar spelen acht mensen. Minder dan de helft van de big band die we net hebben laten horen. En dat is een compositie van de Pool. I'll Remember April. This lovely day will end sigh goodbye to all we've ever had. glow in ashes for a flame of love lives just a little while I won't forget Wat gaan we draaien, Hans? Wat, nou, wat gaan we draaien? Eh, de Yardbird Suite van Charlie Parker. Ja, en ook gespeeld door Parker? Nee, door, door eh, Kai Winding. En uh, trombone, maar wel een, ja, een hele goede. <laughs> Ja, we kennen J.J. Johnson en, en Jack Teagarden. Allemaal fantastische trombonisten. Maar je bent toch weer iedere keer op zoek naar eh, solisten en muzikanten... die je niet zoveel meer hoort. Maar die een geweldige, geweldige virtuositeit hebben. En dit is er één van. Kai Winning. Oké, en eh, we gaan nummertje 9 draaien van de cd.